Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij de rellen in Den Haag zijn meerdere fotojournalisten mishandeld door demonstranten. Bij Persveilig, een meldpunt voor geweld en agressie tegen journalisten, zijn twee meldingen binnengekomen. Ook een fotopersbureau zegt tegen de NOS dat een fotograaf op het Malieveld in het gezicht is geslagen en geschopt. Voor wie die fotograaf aan het werk was, is onduidelijk. De rellen in Den Haag ontstonden vanmiddag na een anti-immigratieprotest op het Malieveld. Nadat de politie de demonstranten van de snelweg A12 had verdreven... trok een aantal van hen het centrum in. Bij het partijkantoor van D66 werden ruiten ingegooid. Inmiddels is het rustiger in de stad. Het is nog onduidelijk hoeveel aanhoudingen er zijn verricht... en hoeveel agenten er gewond zijn geraakt. Morgen zijn er opnieuw vertragingen en geannuleerde vluchten op Brussels Airport. Verschillende Europese luchthavens werden vandaag getroffen door een cyberaanval. Die was gericht op een Amerikaans softwarebedrijf waar vliegvelden mee werken voor het inchecken en boorden van passagiers. De Belgische luchthaven heeft uit voorzorg alle luchtvaartmaatschappijen gevraagd om morgen de helft van de vluchten te annuleren. Ook vliegvelden in Londen en Berlijn hadden vandaag last van de cyberaanval. Het is nog onduidelijk of daar ook vluchten worden geschrapt. In de eredivisie heeft Excelsior met 2-1 gewonnen van FC Volendam. De wedstrijd leek te eindigen in een gelijkspel, maar Louis Schouten wist diep in de blessuretijd de winnende goal voor Excelsior te maken. Vanavond zijn er ook nog drie andere wedstrijden in de eredivisie. Die zijn nog bezig. Het weer tot slot. Vanavond en vannacht meerdere buien met ook kans op onweer. Het koelt vannacht af naar een graad of 14. Morgen een frisse wind vanuit het noorden en dan opnieuw regen.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 ZFM Zandvoort, ZFM, moet je het ook wel noemen. Ik noem het gewoon ZFM, maar eh, blijkbaar heet het tegenwoordig ZFM. Zaterdagavond een wandeling over het strand, door de duin en het centrum van Zandvoort. Denk het weer eh, de komende drie uurtjes op.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 Want ja, anders konden we dit programma niet maken natuurlijk. Dus eh, ja, we waren vandaag bij Circo Loco. Ga ik je straks meer over vertellen. Als opening trouwens door de muziek van Gorgon City en Caroline Burn... met Run It Back. niet van vorige vorig jaar officieel alweer. Uh, onderweg zo meteen naar Fiji Samen met eh, Ellie King. Maar eerst hoe je DJ Koon en Mark Palacios met Gary It All. Een hele goede avond. Jouw warming-up voor jouw stapavond. IFM Zandvoort, Nightwalk, Mainstage. Everything we is right here, ZFM's Nightwalk. ZFM. 7070 Collins. Me in Miami and we ballin'. She like, gotta pull up, cause we mobbin'. Every time I'm in the city, we be locked in. Like, locked in. Ball Harbor, take you shopping. Nikki Beach, we in the water. Free up, free out, make it hotter. 2 a.m., we ended up at Lib. 2 a.m., we ended up at 3 a.m., we like four bottles in. Taking pictures on a trip with your friends. Buy it all, we don't count it to spend. Make our own, we don't follow the trends. Hundred bottles on our own expense. Only live once, so we so lit. Let's take shots, don't miss. Pour them all out, then reload it. More drinks, more sips. More time getting spent on drunk texts. More things that I gotta confess. Let's be honest for once and own it. Lose ourselves and live in the moment. When they doubt, we just show them. Private plane. was muziek van Zurp, Ty Doll Sign en Wiz Khalifa met Location. Daar nou, achteraan, eh, daarvoor trouwens, uh, <laughs> niet erachteraan, maar daarvoor horen we Avicii. Het Let's Ride Away was samen met Ellie King. VFM's antwoord naar Rock Mainstage. De Gouden Harp 2025 is eh, uitgereikt aan Martin Garrix. Dat maakte Frans Helmink, directeur van Buma Cultuur, bekend tijdens de uitzending van Spraakmakers. Afgelopen maandagochtend eh, op de NPO Radio. Garrick's artiestenaam van Martijn ze weten we allemaal... werd eh, afgelopen week thuis verrast met de prijs. Dan was hij eh, die ochtend aangekomen vanuit New York. op diezelfde dag nog zou hij doorreizen naar Litouwen. De toekering van de Gouden Harp is een onderdeel van de jaarlijkse uitreiking van de Buma Awards die plaatsvindt in het eh, Nationaal Theater Amsterdam. Maar ja, hè, Martin Garrix heeft daar echt helemaal geen tijd voor... want die moet natuurlijk uh, van hort naar her vliegen om overal zijn plaatjes te draaien. Martin Garrix is met zijn 29 jaar een van de jongste winnaars van de, van de Gouden Harp. Hij onderscheidt zich niet alleen door succes of, de, eh, talent... Garrix heeft ook het genre, een generatie en de industrie weten te beïnvloeden. Al op jonge leeftijd stond hij wereldwijd aan de top van de elektronische muziek. Maar zijn bijdrage aan de Nederlandse muziek gaat veel verder dan internationaal hits en miljarden eh, streams natuurlijk. Kerst belichaamt de moderne DJ als artiest, ondernemer en ambassadeur van zijn vak. Dus ja, hij is toch weer even een, leuke prestatie, hè? Martin Kers is tegenwoordig een generatie die opgroeit met eh, YouTube, Soundcloud en digitale productiemogelijkheden. En hij weet als geen ander hoe technologie, creativiteit en marketing samenkomen in het huidige muziekperk. Tijdperk, moet ik zeggen. Dus eh, ja, hij doet het goed, hè? Gaat lekker met hem. Bakken mijn geld Ik sprak hem een paar weken geleden nog bij Dance Valley. Ja, ja, Gaat goed met hem. En eh, dan moet ik even zoemelen, want eh, ik heb zo'n vertaalsysteemje. Ja, op 24 oktober bundelt Zana met Sona... voor een exclusieve showcase tijdens de Amsterdam Dance Event 2025. De nacht ontvouwt zich in een historische Westerkerk van 5 uur tot middernacht... waardoor de, de tijd van uh, Zama wordt... naar een van de meest iconische locaties van ADE. Snap je het nog een beetje? Ja, dat vertalen met AI is best wel heel apart. ADE transformeert Amsterdam elk jaar in oktober in een wereldwijd wereldwijde centrum van elektronica muziek. Het trekt duizenden artiesten, professionals en fans. Met Sona levert Sama, een programma dat uh, eh, Tullemsgeest verbindt met het internationale toneel van ADE. Waarmee een krachtig debuut in de stad wordt eh, gemaakt. Dus ja, met de kerk moet ik altijd een beetje... Eh, hè? Maar <laughs> het zal wel een beetje te maken hebben met de vertaling van AI. Maar in ieder geval Sama en Sona, 24 oktober in de Westerkerk. Moet je gewoon meemaken. ritel om 5 uur dan zendt tot middernacht. Er zijn natuurlijk nog veel meer evenementen. Je kan het trouwens even checken op, eh, op eh, de partyagenda Amsterdam Dance Event 2025. Of kijk even op djguide.nl. Daar vind je ook al die informatie over ADE. En als het zover is, dan gaan we natuurlijk alles over vertellen. Vivam Zandvoort Muziek, daarvoor zit jij in radio gekluisterd. Wat dacht je van uh, en een Soaky Siren met uh, Tintalizing? Luister maar. party vibes across the Netherlands and around the world. This is the Nightwalk Main Stage. Only on CFM. Saturday at ZFM Zanfort. ZFM. The Nightwalk Main Stage. Nightwalk Main Stage. Chris Lake. Samen met Abel Balder met eh, Ease My Mind. Daarvoor we Jonas Blue en Malief met Edge of Desire. TVM Zandvoort, Nightwalk Mainstage. De party update. Wat een leuke feest er allemaal gaat op deze zaterdag 13 september alweer. En zoals altijd beginnen we eerst met Escape in Amsterdam. Wekelijks feestje Brainwash begint om 11 uur. Duurt tot uh, eh, 5 uur in de ochtend. In de Escape natuurlijk in, eh, ja, wat zei ik? Amsterdam, hè? natuurlijk. Kan niet anders. Ja, ik heb een leesbrilletje. <laughs> dat flikkert gewoon letterlijk en natuurlijk uit elkaar. Met sommige dingen kun je lezen en sommige dingen vanaf het computerscherm eh, zijn gewoon, uh, ja, te lezen met een leesbril. Het is weer net, eh, net weer even anders. In ieder geval vanavond dus vanaf 11 uur ben je welkom... in de Escape in Amsterdam feestje Brainwash. Met natuurlijk uh, onze eigen Zandvoortse Raimundo. Hij doet daar de line-up in de Escape. En vanavond heeft hij uitgenodigd Menors, Nothing But Funk... en MC Heights is aanwezig. En natuurlijk Sexy Mr. S zoals altijd aanwezig. Raimundo dus vanavond in de Escape met het feestje eh, brainwash. En nog een werkelijk is Encore. is vanavond het thema No Church in the Wild. Dat begint zoals altijd rond de klok van middernacht. Encore. In de Melkweg is dat. Eh, eh, dat is bij de Lijnbaansgracht. Uh, dat is de home of hip-hop en RB. En voor meer informatie checken we de website aan elkaar geschreven: Encore Amsterdam of melkweg.nl. Daar vind je ook genoeg informatie natuurlijk hip-hop, RB en eh, andere black club music. Lidmaatschap is niet verplicht. grens vanaf 18 jaar of ouder. En aan de deur betaal je 17 eurotjes 50 cent. En zoals ik al vertelde, ik was vandaag eh, vroeg bij. Ik moest alleen op tijd weer eh, stoppen. Of weg eigenlijk, want ja, ik moest een programmaatje maken voor jullie. Vandaag hebben we Circo Loco Amsterdam 2025. Feestje uit Ibiza wat overgewaaid is. En dat uh, eh, rondreist door, eh, ja, hè, overal eigenlijk. En vandaag begon het om 12 uur. En het duurt tot 11 uur vanavond. Circo Loco op de NDSN-werf. En eh, voor meer informatie checken voor de website circolocoamsterdam.com of ndsnwerf.nl. daar vind je ook al die informatie. En dan denk je natuurlijk van, ja, leuk, leuk allemaal. Maar ehm, wie draaien er allemaal? <laughs> Nou, ik kan je vertellen, ik heb echt fucking geen idee. Het, zelfs op de website eh, weet vind je er eigenlijk eh, weinig van. Het enige wat er op de website staat is, eh, ja, tickets. Nou, die staan allemaal op sold out. Lokkers sold out. Uh, nou ja, backstage, eh, parking, eh, facts. Maar ja, <laughs> wie de draaien? ja, dat is... ja, ik heb geen idee. het zo jammer, hè? Ik had, ik, had, eigenlijk even een fotootje moeten maken. Want dan had ik je precies kunnen vertellen... wie er allemaal waren bij Circo Loco. Dus ja, leuk feest. Altijd erg gezellig. Dus, hè. Maar als we het over leuk feestje hebben... morgen nog een leuk feestje. Morgen is uh, steeds eigen Zandvoortse tape. Dave Molenaar heet Natuurlijk uh, bekend bij iedereen. Die heeft eh, vandaag uh, Woodstock Closing. Dit om 5 uur duurt tot eh, rond de klok van middernacht. Natuurlijk een Bloemendaal aan het strand. Woodstock 69, Zeeweg 94. En ja, check even de website. Woodstock69.nl. Het laatste feestje. En wie kan je verwachten? Carista, Eva en Mox en Moody Meron. En misschien, ik weet het niet, misschien dat Steve nog eventjes achter de deks duikt. Want ook hij draait af en toe een moppie niet mee. Dus eh, dat is dus eh, de end of the season draw closer. En dat betekent natuurlijk tijd voor een groot sluitingsfeestje. Nou ja, dan is de, seizoen een beetje voorbij voor, eh, voor de evenementjes. Dus dan gaan we weer langzaam richting de indoorfeestjes. hebben Zandvoort, dat was de party update. Door naar de muziek, want avond zit je natuurlijk aan je radio gekluisterd. We dachten van Moby, Blondies en Kiko Franco met Natural Blues. one in advanced dance music. Live at the Nightwalk main stage. D.O.D. samen met Calvin Harris met Sweet Nothing. dat was ook trouwens eh, voor Lawrence Wells hoorde die daar voorbij komen. En ook uh, hoorden we muziek van uh, Sony en Jesse en D.O.D. met Some Days. Dan werd even tijd voor uh, de Nightwalk 10. Welke plaats zijn populair? De clubs op de streams. En natuurlijk dit weekend eigenlijk een beetje de laatste outdoor festivals. Deze week op 10, The Trip met Make Me Water. Op 9, Joshua met Lost in Music. Op 8, LF Rhythm met Versatilize. Op 7, Nick van Julie met La Luna. Op 6, DJ Dion, Lee Walker en Ben Kim met Freak Like Me. 5, 5. Sam uit België met Body Language. Op 4 deze week Jordan uh, Peak, het front to back. En de Dennis Quinn extended remix. Op 3 Jodas Blue en Malie voor je dus straks met Edge of uh, Desire twee deze week. Nate Dogg en Colver met eh, Liquid Store. Deze week nog steeds op beetje. Vorige week draaide ik hem al voor je. Winter met Space Pump. Terwijl de Space Jam, weet je wel, met de Looney Tunes. Hè? Daar hebben ze een nieuwe versie van gemaakt. Eh, nummer 1 in de Nightwalk 10 voor de tweede week. Die heb je al gehoord. Ik heb andere muziek voor je. Wat dacht je van Calvin Harris en Clementine Douglas met Blessing? Door die op CFM Zandvoort. De Nightwalk 1 stage.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 Only here, here. At the Nightwalk main stage. Dimitri Vegas, Like Mike, Chesto, eh, Dido en BMW met Thank You, Not So Bad. Nou, van muziek van MK en Dior. MK met eh, het plaatje Dior. En dat was in de David Guetta remix. Snap ik nog een beetje. En de stem was van uh, Crystal. En tot zover ook die U van de Rijdwalk steeds Niet getreurd, zometeen het nieuws en weer als erop zit te wachten tijd voor DJ Mouse met zijn Global House Vibes. En straks in het derde uur vliegen we helemaal naar Italië. Met de beste van de club zijn Italië met DJ Cabascelli. We doen nog even muziek. Zometeen nog John Summit. John Summit moet ik <laughs> zeggen. Niet Summit, maar Summit.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 The party's just begun. Is everybody having fun? don't care about the wins, the where's, the who's, the why's, the what's, the if, the boss, the kiss, the touch, the last, the lost, the drugs, the you, the me, the us, the soft, the smooth, the rough, the smooth, the us, the the bust, the what the fuck, I'm run, the run, my back too much, and am you lost, you won, fun, the party's just begun.